Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De ontsnapte crimineel Ali B. is gisteren opgepakt in de havenstad Algeciras in Zuid-Spanje. Hij ontsnapte ongeveer twee weken geleden uit een instelling in Den Dolder. De politie waarschuwde voor B. omdat hij vuurwapengevaarlijk zou zijn en zijn medicijnen niet bij zich had. Hij werd de afgelopen tijd onder meer gezocht in Amsterdam, maar is nu dus opgepakt in Zuid-Spanje. De politie heeft een man van 41 uit Koude Kerk aan de Rijn aangehouden... in verband met de vermissing van een 13-jarig meisje. Ze werd al een aantal dagen vermist, maar werd vandaag in goede gezondheid teruggevonden. De politie praat met het meisje om te achterhalen waar ze de afgelopen dagen is geweest en met wie. Wat de rol van de 41-jarige man geweest kan zijn, wordt onderzocht. Een van de twee hoofdverdachten van de moord op de Russische spion Litvinenko werkt niet meer mee aan het proces. Hij mag van de Russische autoriteiten niet getuigen. Dat heeft de verdachte, Dimitrikov, toen gezegd tegen de BBC. Het proces in Londen zou vandaag worden hervat. Volgens de hoogste rechter geeft deze plotselinge afzegging aanleiding om te denken dat de situatie wordt gemanipuleerd. Litvinenko was een oud-medewerker van de Russische geheime dienst. Hij was in 2000 naar Londen gevlucht, waar hij in 2006 stierf nadat hij vergiftigde thee had gekregen. Desi Bouterse is bereid mee te werken aan waarheidsvinding ten aanzien van de decembermoorden van 1982. De Surinaamse president schrijft dat in een brief aan een van de nabestaanden. Die riep hem daar vorige week toe op. Onduidelijk is nog hoe die waarheidsvinding er precies uit moet zien. In december 1982 werden 15 tegenstanders van het toenmalige militaire regime van Bouterse vermoord. Het weer, is wisselvallig en buien trekken over met een stevige zuidwestenwind en vooral in het noorden soms onweer. Vannacht vooral aan de kust buien en minima rond 14 graden. Morgen blijft het buiig en waait het stevig aan zee. Het wordt hooguit 17 graden. En dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd.